11 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Frankfurt is een terminal ontruimd. Dat meldt de Duitse krant Bild. De Duitse politie besloot het gebouw te ontruimen... nadat iemand in de terminal was gekomen... voordat de veiligheidscontrole van die persoon was afgerond. De beveiliging besloot toen het gebouw in Frankfurt te ontruimen. Het gaat om terminal 1, waar onder meer de gates zijn... van de Duitse maatschappij Lufthansa. Het landelijk register met WOZ-beschikkingen is niet op tijd klaar, meldt NRC Handelsblad. Het lukt ruim de helft van de gemeenten niet om hun gegevens aan het register te koppelen. Op 1 oktober zou het systeem met gegevens van alle 390 gemeenten beschikbaar moeten zijn. Door ICT-problemen lukt dat niet. Het WOZ-register moet burgers meer inzicht geven in de waarde van woningen in hun omgeving. De verwachting is dat het systeem pas begin volgend jaar klaar is. Het internationale bankensysteem SWIFT is opnieuw gehackt, meldt persbureau Reuters. Sinds juni zouden hackers een aantal pogingen hebben gedaan om het systeem binnen te komen. En enkele aanvallen zouden zijn gelukt. Bij SWIFT zijn wereldwijd 11.000 banken aangesloten. Het systeem wordt gebruikt om informatie over transacties te versturen. Bij een hack eerder dit jaar verdween 81 miljoen dollar. Het is niet bekend hoeveel er dit keer is buitgemaakt. 17 nationale dopingautoriteiten willen een strengere dopingcode voor alle sporters. De 17 landen, waaronder Nederland, pleiten na een tweedaagse bijeenkomst in Kopenhagen voor grondige, grondige veranderingen. De dopingcontrole moet verder loskomen te staan van bonden en federaties en daardoor onafhankelijker worden. Aanleiding voor het pleidooi is de affaire met het Russische dopingsysteem. Volgens de 17 heeft die affaire niet genoeg consequenties gehad. Onder meer omdat functionarissen dubbelfuncties hadden.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 hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Everybody gets high sometimes, you know What else can we do when we're feeling low? too cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you.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 It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. got me high and it's so beautiful. Yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe from death until. subterranean by design. I wonder what I would find if I met you.